Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Mensen met autisme vallen tussen wal en schip... sinds het Rijk meer zorgtaken heeft uitbesteed aan gemeenten en zorgverzekeraars. Volgens belangenorganisaties van autisten verdwijnen er voorzieningen... en lopen wachtlijsten op. Vier op de vijf autisten kunnen met wat begeleiding prima meedraaien in de maatschappij... Maar krijgen ze die begeleiding niet, dan komen ze vaak in zwaardere en duurdere zorg terecht, schrijven de organisaties in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De coalitie heeft nog geen akkoord gesloten met een deel van de oppositie over het belastingplan. De christelijke partijen willen dat éénverdieners worden gecompenseerd, maar de uitwerking van dat plan stuit op weerstand. Over twee dagen stemt de Tweede Kamer over de lastenverlichting van 5 miljard euro. En is er een akkoord nodig om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen. De politie is op zoek naar degene die al maanden, s'avonds en s'nachts... met een sterke laserpen in de cockpit schijnt van vliegtuigen die landen op Schiphol. De afgelopen vier maanden hebben zo'n 100 piloten gemeld dat er laserlicht op hen was gericht. Volgens de politie kan dat tot ongelukken leiden. Vooral in augustus en september is het laserlicht veel gezien. In de VS heeft een jury 106 leden van motorclubs aangeklaagd... in verband met een schietpartij in Waco, Texas... Vijf rivaliserende motorbendes hadden in mei in een restaurant afgesproken om conflicten uit te praten. Maar dat gesprek liep uit de hand. Het kwam tot een schietpartij op de parkeerplaats van het restaurant. En daarbij vielen negen doden en 18 mensen raakten gewond. In Frankrijk is een radicale moslim gearresteerd die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op een marinebasis in Toulon. De man is op 29 oktober gearresteerd en zit sindsdien vast.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 哈哈。 <laughs> message, baby. It's a sight to see you face.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 zien dat je bij me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 look good.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 Hold oh, on to me. Oh, don't let me go. Cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King. Last name. you won. Just a shock you see. He left us to sun. Ah, And now you're here, there's a full